بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقسيم الجمع لس نمر 40 دارين gaan we hoofdstuk 31 بهاندلا تقسيم الجمع بخايك الأمثلة الليزة فوربيلد We hebben gezien dat de ism onderverdeeld wordt in المفرد المثنى ان الجمع and nu الجمع onderverdelen. In wat gaan we die onderverdelen? Dat gaan we vandaag bij Inilay ta'ala zien. Hadara الرجال قرأت الكتب مشيت في الطرق فاز المجدون أكرمت القادمين رضيت عن الكاتبين فازت المجدات أكرمت القادمات رضيت أو رضيت رضيت عن الكاتبات Dit zijn de voorbeelden. Ik zal ze even vertalen. Hadar rijal de mannen zijn gekomen. Of zijn aanwezig. Qara'tul kutuba, ik las de boeken. Mashaytu fi ik liep over de wegen. Fazal mujiddoona, de ijverigen uh, slaagden. Akramtu al-qadimina, ik ontving eh, met gastvrijheid de komers. Raditu anil katibina, ik was tevreden over de schrijvers. Fazatil mujiddatu, de ijverigen, maar dan gaat het hier over vrouwelijk. Al-Mujiddoon, dat zijn mannelijk. En al-mujiddat, dat zijn vrouwelijk. En zijn de ijverigen. De ijverigen slaagden. Akramtul Ik ontving de komers met gastvrijheid. Ook hier gaat het over vrouwelijk. Raditu anil Ik was tevreden over de schrijvers. En ook hier gaat het over vrouwelijk. Nu ga ik even uitleggen. البحث الأسماء الأخيرة في أمثلة القسم الأول كلها جموع. Als we kijken naar de asma in alle zinnen, dus de laatste woorden, de laatste woorden zijn asma in alle zinnen. En deze asma, welke onderdeel, van welke onderdeel zijn ze? Mufrad, muthanna of jama, dat zijn in dit geval jama. مرفع وإذا نظرنا إلى مفرد كل واحد منها ووازنا بينه وبين جمعه En als we kijken naar elk van deze woorden die jama zijn en we maken een vergelijking met het woord en het, de enkelvoud daarvan, al-mufrad daarvan, als we vergelijking maken tussen al-jama en al-mufrad daarvan, وَجَدْنَا صُورَتَهُ قَدْ تَغَيَّرَتْ فِي الْجَمَعِ Dan zien we dat de opbouw van het woord is veranderd in de meervoud ten opzichte van enkelvoud. Mufrad. فالرجال مثلا جمع مفرده رجل. Dus الرجال is جمع. En een mufrad daarvan dat is رجل. وقد تغيرت فيه صورة المفرد بكسر الراء. راء. Nou, wat is er veranderd als we dus rajul omzetten naar rijal, van mufrad naar jama? dan zien we dat ra heeft van teken veranderd. Is van teken veranderd. Die was, die was eh, had al fetha, ra, jolun, En in meervoud is het ri geworden. Hij heeft kasra gekregen. Rijalun. Dat is één. Wa fethi al-jim. En al-jim, hij, was, hij had een, een damma, rajulun. En in meervoud heeft hij de fetha gekregen. Rijalun. Hij was Ju en hij werd Ja. Waziyadatu al-alif. En wat hebben we nog meer? Wat zien we nog meer als verandering? Het toevoegen van al-alif. In rajul heb je geen alif en in rijal wel. ومن أجل هذا التغيير الذي يشبه تكسير الشيء أو يشبه تكسير الشيء بعد أن كان صحيحا تسمى هذه الجموع جموع تكسير أو تسمى هذه الجموع جموع تكسير Vanwege deze verandering ja, van de tekens en het toevoegen van letters, nieuwe letters, als het ware gebeurt er een, een breuk. Je breekt het woord om meervoud van te krijgen. Dus het lijkt alsof je het, het woord breekt. Daarom wordt zo'n jama, جمع تكسير خنومت تكسير بتيكت لترلك بريك سو الجمع ضرباي المفرد وطوم خزيت مع الجمع دور فراندرينة انتبرينة بفوبيت الحركات اوف toevoegen van letters اوف افهالا van letters. In zo'n geval wordt الجمع جمع تكسير taksir والكلمات الاخيره في القسم الثاني كلها جموع أيضا En de woorden in de tweede groep, tweede, die, die, die aan, aan het eind van de zin zijn, die zijn ook asma. المجدون القادمين الكاتبين وإذا نظرنا إلى مفرد كل منها وجدناه يدل على مذكر En als we kijken naar het enkelvoud en het mufrad van deze uh, uh, woorden, dan zien we dat het mufrad mannelijk is. كيك المجدون مجد ذات اسم مفرد القادمون أو في القادمين قادم ذات اسم مفرد ذات اسم مذكر منلك كاتبين أو في كاتبون كاتب ذات اسم أو مذكر ووجدنا صورته سالمة لم تتغير في الجمع إن فزين أوك ذات de opbouw is niet veranderd Kijk, al-mujiddu, dat is uh, enkelvoud. En het woord al-mujidduna. Het enige wat er gebeurd is, وإنما زيد عليها واو ونون في الآخر كما في المثال الأول أو ياء ونون كما في المثالين الأخيرين. Wat is hier gebeurd? Er is een, een waw en een noon toegevoegd aan een mufrad. Of een lia en een noon toegevoegd aan een mufrad. Om al-jama te krijgen. Dus hier er is geen sprake van het breken van het woord. ومن أجل ذلك يسمى كل واحد من هذه الجموع جمع أو جمع مذكر مذكر سالم. En vandaar dat we deze al-jama Jam' al-mudakkar as-salim noemen. Want wat is salim? Salim betekent ongedeerd. Hè? Niks ermee gebeurd, er is niks gebroken. Salim, veilig, ongedeerd. En mudakkar omdat het gaat om mannelijk. Mudakkar betekent mannelijk. En soms dus zien we dat er luau en noon wordt toegevoegd. En soms lia en een noon. En waarom het zo is, dat komt nog later. Waarom we lia en een noon toevoegen of luau en een noon toevoegen. وإذا نظرنا إلى الكلمات الأخيرة في القسم الثالث en als we kijken naar de derde groep de laatste woorden daarvan. Wajadnaha aydan jumu'an. Dan zien we dat ze ook jama' zijn. Meervoud. وإذا تأملنا مفرد كل منها وجدناه يدل على مؤنث. En als we kijken naar al-mufrad daarvan, enkelvoud, dan zien we dat het gaat om al-mu'annath, vrouwelijk. Al-mujiddat, mujiddatun. Al-qadimat, qadimatun. Al-katibat, katibatun. Dat zijn allemaal ووجدنا صورته سالمة لم تتغير في الجمع. En we zien hier ook dat er niks verandert met het woord, met al-mufrad om meervoud, om al-jama te krijgen. Wat is er gebeurd? وإنما زيد عليها ألف وتاء في الآخر. Er is een alif en een ta toegevoegd aan het eind. ومن أجل ذلك يسمى كل واحد من هذه الجموع جمع مؤنث سالم. En vandaar dat deze jama' جمع مؤنث salim wordt genoemd. Mu'annath omdat het vrouwelijk is. En salim omdat het ongedeerd is. Er is niks gebroken met al-mufrad om al-jama te krijgen. Het enige wat er gebeurd is, is een alif en een ta toevoegen. Mujiddatun, mujiddatun. كاتبة كاتبات القاعدة الرابعة والخمسون hiermee komen we tot sterregel nummer 54 ينقسم الجمع ثلاثة أقسام جمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم الجمع فورت اوندر onderverdeeld ان دري soorten جمع تكسير سو wordt hij جمع مذكر سالم ان جمع مؤنث سالم فجمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده what is الجمع التكسير that iets wat duidt op meervoud, meer dan twee, door het veranderen van al-mufrad. En we hebben gezien wat voor verandering er kunnen optreden. Namelijk het veranderen van harakaat en toevoegen van letters of juist weghalen of afhalen van letters. وجمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. En جمع المذكر السالم dat is iets wat duidt op meer dan twee door het toevoegen van een waw en een noon aan het eind of lia en een noon aan het eind. En nogmaals, wanneer wordt er waw in noon toegevoegd en wanneer lia in noon toegevoegd, dat zien we later بإذن ta'ala. وجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره. En al-jam' al-mu'annath salim, dat is iets wat duidt op meer dan twee, dus meervoud, door het toevoegen van alif en de letter ta aan het eind. Dit is dus uh, aqsam الجمع We hebben تكسير جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. En the volgende keer bi'idnillahi ta'ala gaan we het hebben over de إعراب We beginnen met de i'raab al-muthanna en dan i'raab van ieder soort van al-jama. Hiermee komen we aan het einde van hoofdstuk 31. En volgende keer gaan we het hebben over Arab al-Muthanna, zoals ik zei. En als er vragen erover zijn, dan hoor ik het wel. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik zie daar een vraag. Dus Jema meervoud, is drie soorten. Naam, je hebt drie soorten meervoud. Jema taksirin, jam'a muzakkar salim, wa jam'a muannath salim. Deze eh, begrippen moet je onthouden. En we hebben gezien dus waarom ze zo genoemd worden. Zijn er nog andere vragen? Ik heb een vraag buiten de lesbroeder. Laten we eerst even beginnen met de vragen over de les eerst. En als er geen vragen meer zijn, dan kunnen we kijken naar iets anders. Ik zie geen eh, vragen meer. Nou, we hebben het. We geven de les van het boek An-Nahu al-Wadih. En als je hier komt, www.ara bichelesen.nl. Als je daar naartoe gaat, dan kun je meer informatie vinden bij mijn Lata'ala. Taddali, dus de omzak. Barakallahu Kun je ook radi, radaitu zeggen bij die zin uit het boek? Of is het echt raditu? Radia. De, het werkwoord is radia. Het is geen rada. Het is geen rada. Als het rada zou zijn, dan zou je radaitu zeggen. Maar het is radia. Dus raditu. Nee. Eh, dus volgens mij is het hier gewoon een typfout wat ze hier hebben. Ze hebben bij de eerste, tweede groep hebben ze raditu neergezet. En bij de derde groep hebben ze radaitu. En het moet raditu zijn. Radia yarda. Barakallahu. Geen vragen meer. طيب هذا والله سبحانه وتعالى أعلم en dan zie ik jullie inshallah ta'ala volgende week dezelfde tijd om 8 uur. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.